Maar of dat ook echt gebeurt hangt af van de gesprekken die het kabinet op dit moment achter de schermen voert met Kamerleden, zei de premier. Als het kabinet het gevoel heeft dat er niet genoeg steun is, komt er geen voorstel voor een trainingsmissie. Op het Centraal Station van Leiden is een passagierstrein met 20 km per uur achterop een lege trein gereden. Er zijn acht mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en de rest is ter plaatse behandeld. De meeste hebben nekklachten. Er is volgens de politie weinig schade en ook zijn de treinen niet ontspoord. Over de oorzaak van het ongeluk in Leiden is nog niets bekend. De drie Nederlanders die omkwamen bij het vliegtuigongeluk in Cuba zijn werknemers van Dames Shipyards in Gorkum. Dat schrijft het bedrijf op zijn website. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Behalve de Nederlanders waren er nog 58 passagiers aan boord. Niemand heeft het overleefd. De veroordeling van een Libiër voor de Schipholbrand moet worden vernietigd. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Meestal wordt zo'n advies overgenomen. Bij de brand op Schiphol-Oost in 2005 vielen 11 doden. De Libiër veroorzaakte de brand met een sigarettenpeuk in zijn cel. Volgens het gerechtshof in Amsterdam was er opzet in het spel, maar de advocaat-generaal vindt opzet niet bewezen. Schaatser Ronald Mulder is in Heerenveen Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. Mulder won in Tialf allebei de ritten en reed met 35-11 een nieuw kampioenschapsrecord. Bij de vrouwen werd Margot Boer Nederlands kampioen op de 500 meter. Het is haar tweede nationale titel op die afstand.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 En zojuist hoorde je Magic van B.O.B. en Rivers Cuomo. En Karim, jij gaat ons wat vertellen weer. Ja, uh, zoals ik jou vertelde, hebben we ook een weekend hit na de weekend danceplaat. De weekend danceplaat was Laika G6. Heerlijk nummer echt. En uh, ja, de, de weekend hit is van Michael Bubbly. Eh, het is echt een, echt een heerlijk nummer. Ik heb het nu al twee weken heb ik het op mijn, op mijn mp3-spelertje. Ik raak echt... Ik vind het echt gewoon zo'n lekker nummer. En ja, eigenlijk wil ik het aan jullie laten horen. dat ga ik dan ook maar doen. Het nummer heet Hollywood. Eh... De nieuwe videoclip die komt eraan. Het is echt een aanrader. Het is echt een geweldige videoclip. Dat doet, die, eh, doet Michael Bubbly bijvoorbeeld Justin Bieber na. De, de, de Teen Ik zelf heb het niet zo op Justin Bieber. Maar goed, dat is uh, achteraf. Dus daar komt hij eh, er nu aan.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 Van, eh, van wie? Van mij. Van jou, oké. Nou, dan komt ie. Twee Zweedse, Weense vuilnismannen reageerden maandag zeer alert toen ze een grote vuilniscontainer leegden. De vuilniswagen hoorden ze geschreeuw. De mensen dachten dat het een, een Halloween-grap was van kinderen. Tot er een hand tevoorschijn kwam uit de achterbak van de vuilniswagen. Ze wouden net de vuilnis eh, met elkaar gaan persen. Dus de man reageerde bliksemsnel om op de noodkulp te drukken. Het is toch wat, hè? Dan, dan ben je vuilnisman. En, en dan... Eh, Gooi je er bijna een mens in. Ja, en die verpette je bijna. Het zou je maar gebeuren, zeg. Lig je daar in die vuilniswagen. Ja. Dus, dus die man vraagt, en waarom eh, zit je in die vuilnisbak? Hij antwoordde dat hij in elkaar was geslagen in een vuilniscontainer was gegooid. Waar hij kennelijk zijn roes had uitgeslapen. Ik denk dat hij gewoon dronken was. Dat had ook gekund. Het is gewoon een, een suipschuit is dat. Ja, ja, ja. En ze hadden nog moeite om, met hem eruit te krijgen ook, omdat hij vast zat. Was te dik of zo? Ik denk het. Net als mij. Maar goed. <laughs> jongetje ziet lijk van zijn ouders aan voor Halloween grap. Toen de, toen de, leiden, eh, bloederlijke lijken van zijn ouders en broers zag liggen, dacht Defcon, Devon, Griffin dat het een Halloween grap was. Devon had zaterdag nacht een Halloweenfeest bijgewoond. Toen hij zondagochtend thuis kwam voor, om de kleren van voor de kerk aan te trekken, zag hij de lichamen van zijn broer, moeder en stiefvader in hun huis in Martin, oftewel Ohio, zag hij ze liggen. Oh, wat is dat erg. Ja. Kom je thuis? Hé hey mam, ik ben thuis. Hoor je niks? denk je, oh, dat is een grapje. Ik ga even naar boven kijken of ze daar liggen. En dan eh, kom je de slaapkamer in. En waarschijnlijk is het het stiefbroer geweest, omdat hij een eh, psychisch probleem schijnt te hebben. <laughs> in 2004 had hij zijn stiefmoeder al in elkaar geslagen met een koffiemok. Ah, dat, dat ga ik ook doen met mijn schoonmoeder. Ja, een gezellige boel dan. gewoon keihard slaan met een koffiemok. Ja, en dus- dan doe ik, doe ik het op Halloween natuurlijk. Ah, het, is toch, het is echt erg. Kom je thuis en, en, liggen je ouders gewoon je op bed en eh, het is echt ongelooflijk. Ja. En last but not least... Ook nieuws uit Amerika dit, hè, wat er nu aankomt. Ja, ja, ja. San Francisco. Het gaat over een Happy Meal. In San Francisco is een grote stad in de VS. En hij mag de Happy Meal niet meer verkocht worden. En dat komt door de speeltjes. Daardoor schijnen de kinderen sneller een Happy Meal te willen kopen. Dus er mogen geen, eh, happy, of, eh, geen speelgoedjes meer bij de Happy Meal zitten. Ah, dat mag straks alleen nog verkocht worden bij gezond eten, frietjes en kipnuggets. Ja, hier in Zandvoort eh, mag het ook niet meer verkocht worden, want McDonald's is weg. Oh, dat is een hele slimme. Dat is een <laughs> hele goeie. Oh, ja, we hebben hier, wat hebben we hier eigenlijk? De Febo. En eh, het plein, ja, moet toch, eh, anders maak je reclame. En dat mag niet. Zoals altijd. Nee, maar het is toch gewoon bizar. Ik, even terug naar het verhaal van Halloween. Ja. Nou, hoe verzin je dat? Dat is echt. Ja, niet, niet voor te stellen volgens mij. Volgens mij schrik je je dood als je thuis komt. Dan ga je naar de kerk. E, en, en Denk je, je goed bezig te zijn, ga je naar de kerk en dan kom je thuis en dan liggen je ouders op de grond. E, en, dan ook nog eh, erbij lachen eigenlijk, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik denk eerst dat je lacht en... Haha, Halloween. Word maar weer wakker. En dan komt het eh, erop neer dat het je leuke broer was. Je ja, ja. Je, leuke stiefbroer. <laughs> Ja, ik vind het echt... Ja, je, ja maar stiefbroer, dat is dat, wat is dat nou? Dus dan waren ouders gescheiden en uh, ja, bizar. Ja. Dan gaan we nu verder met het volgende hele lekkere nummer. Komt flow go to SunTrust. I leave the rest just to collect interest. I mean interest. Fuck my nemesis. Exclamation, just for emphasis. And I don't sympathize, cause you a simple bitch. I just pop up on these houses on some pebble shit and put the iron to your face, y'all wrinkle bitch. This is Mega Nigga, Ultra Nigmatic. Matic, matic, matic, matic, Oh, we just had a I'm alright, ooh la la. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it. Hey, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. look in the mirror and I know I don't look the same being alone. I don't walk the same without you on my arm. I lost my charm. I don't know how I made it before. Cause you are my future for sure. And now that it's over, I don't know how I'm gonna get by with no more you. With no more you. What am I gonna do? With no more you see me through with no more you. What am I gonna do? no more you. Can't believe it's no more I look at my passenger side and there's nobody to ride with me for life. It feels like the end. I lost my friend. I can't sleep at night because your side ain't occupied by hurting my won't go away. I'm in so much pain. But no more you. But no more you. What am I gonna do? No more you. see me through. But no more you. What am I gonna do? No more you. Can't believe it's no more you. Don't know if I can make it or not. I'm going through a lot. It's hard being alone when you used to be on top. Time call for you. It's no more you. Stop for a minute, then I pinch myself. I can't believe I'm here by myself. I can't do anything without your help. Call for you. It's no more you. Oh, oh with no more you.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 Zijn er ook nog mensen die nog een paar kaarten willen? Ik denk het wel. Ik hoop het ook. Dus die mogen dan nu gaan bellen. De kaarten zijn van Brownhill voor aankomende donderdag 11 november in de patronaat. En het nummer dat jullie kunnen bellen is 023 573 1969. Misschien wel leuk om te vertellen, Brownhill komt ook gewoon uit Nederland, hè? Die zijn in Amsterdam geboren. Althans, de zanger is in Amsterdam geboren. Ik weet niet of de bandleden er ook zijn geboren. Maar het is echt eh, een heerlijke band. We hebben al in het eerste uur een eh, nummer van hun eh, gedraaid, Cat Queen. Het is echt het is een mix van ja, Alan Clark en Bob Marley een beetje. Een soort lounge-achtige muziek. Het is echt, echt goed. Dus ik zou jullie aanraden, bel 02357 31969. En win die kaarten. Dan gaan we nu verder met, met ook een Nederlands product, zelfs twee keer. Eh, namelijk Kane met eh, High Places. En eh, je zal het waarschijnlijk wel horen, het is ook ingezongen door Ilse de Lange. Dus ehm, komt-ie aan. face sing singing now. Take me to far borders with the sky for us singing now. When the river starts to calm, I'll go back if I ever left at all. Oh, when the river starts to calm, take me back to the river. Looking for new saviors. What we lost breaks us singing now. and tell us about truth this new story, sing it now. When the river starts to call, I'll go back if I ever left it all. Oh, when the river starts to call. Maar van wie was het? Nou, dit was uh, Kane met uh, High Places. Ik moet mijn excuses aanbieden. Sorry Niels. Geef niet. Ik deed fout. Geef niet. Mijn eerste keer. Kan gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Ja, en daarvoor hoorde je Hey Soul Sister. Dat is alweer een oud plaatje op zich, hè? Ja, dat klopt. Maar het blijft een lekker nummer. Zeker, zeker. En wat is het volgende plaatje, Krim? Nou, het volgende plaatje heeft een verhaal. Oh ja? Ja. En dat vind jij het best. Ja? Ja. Hoe heet hij dan? Um, hij heet... Ik zal even kijken voor je. Um, ja, ja, dit is echt... Dit wordt bijna niet gedraaid, vind ik, op de radio. Namelijk Snow Patrol. Oh, eh, eh, ja. wat, is jouw verhaal daarbij, Niels? Ja, nou ja, dit is dus onze eerste uitzending. En mijn moeder zegt... Zou je die voor mij willen draaien? Dan doen wij dat toch gewoon. Dus bij deze man, hier is hij. Snow Patrol met Crack the Shutters. I'm sorry. Einstein Je hoorde Snow Patrol met Crack the Shadows. En eh... Uh, nieuw, nieuw, nieuw van Bob Sinclair. Heerlijk nummer. Ook, ja, het is nieuw. Dus lekker. Heerlijke een heerlijk nummer. Ja, we zijn er alweer bijna doorheen, Niels. Ja, na dit uh, natte weekend. Wel, wel vies weer geworden, vind ik. Kom een keer met lekker droog weer aan, dan ga ik hier met vies weer weg. dan woon je aan de zee hè, en, dan, en dan regent het. Zonde. Zit ik nooit mee hier gewoon. Nee, wel, wel een beetje jammer. Maar ja, met ons je natuurlijk altijd zonnig het weekend. Dus eh, daar zit wat die regen kan niks, eh, nee. kan niks maken. En het is ook donker, dus ik kan het zo niet meer zien, maar goed. Precies, maar dat maakt niet uit. Eh, wij gaan door met ik denk het laatste plaatje van vandaag. En dat is Riding Solo van niemand minder dan Jason... Karim. Het is Riding Solo. Riding Solo. Van, Jason Derulo. Inderdaad. Komt ie aan. fijn weekend mensen. Ja, fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. Your love made me blind. Love made me blind. Your love made me blind. No one is gonna argue, no. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free, yeah. Told me get myself together, now I got myself together, yeah. Now I made it through the weather, better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain stud. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh told me get myself together. Now I got myself together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry. it didn't work out. I'm moving so sorry, sorry. but it's over now. The pain putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo.